Een rondvaartboot kapseisde gisteravond in slecht weer op de Donau... na een botsing met een andere boot. Zeker zeven mensen zijn omgekomen, 21 mensen worden nog vermist. Orbán vertelde Moon dat 200 reddingswerkers onafgebroken aan het werk zijn bij de rampplek. Eerder zeiden de reddingsdiensten dat er weinig hoop is op overlevenden. De politie heeft vanmiddag twee kleine kinderen bevrijd... uit een hete auto op het Stadhuisplein in Tilburg. De kinderen zaten er mogelijk meer dan drie uur in. Bezoekers van een café op het plein belden de politie. De ouders zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie wil niet zeggen hoe oud de twee kinderen precies zijn. Een van de kinderen zat in een maxicosi. Brigitte Bierlein wordt de eerste vrouwelijke kanselier van Oostenrijk. President Alexander van der Bellen schuift haar naar voren als opvolger van de afgetreden Sebastian Kurz. Hij trad maandag af nadat het parlement een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen. De partijloze Bierlein gaat de regering leiden tot de verkiezingen in september. Ze is nu nog president van het Constitutionele Hof. Daar zou ze eind dit jaar vertrekken omdat ze binnenkort 70 wordt, de maximumleeftijd voor rechters bij het Hof. De 18e rit van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Damiano Cima. Hij bleef de sprinters Nico Dens uit Duitsland en landgenoot Mirko Maestri met enkele centimeters voor. Richard Carapaz heeft nog altijd de roze leiderstrui. Het weer vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. De minima liggen rond 12 graden. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Het wordt 18 tot 23 graden. In het weekend is het zomers warm en vrij zonnig.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 Yeah, can't slow down. Make sure the people know me now. People know me now. People know me now. I'ma bring the heat that you can't deny. People know me now. People know me now. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. I'm losing control. Gave my heart and gave my soul. Harder than I did before. Don't stop and keep it going. I'm so in the moment. I don't talk about it. I show them. Yeah, I'm so in the moment.